met het NOS Journaal. Defensie gaat schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van Wesley School en Aldert Poortema... twee militairen die in 2008 in Afghanistan zijn omgekomen. Dat meldt een advocaat. Vorig jaar bleek uit interne documenten van Defensie... dat ze werden gedood na een serie vermijdbare fouten. De nabestaanden zeggen blij te zijn met de erkenning... en met de aandacht van minister Bijleveld. De waterschapsbelasting gaat dit jaar flink omhoog met ruim 4,5 procent. dat is de sterkste stijging in ruim 10 jaar. De waterschappen verwachten dit jaar zo'n 3 miljard euro meer te innen. dat geld is nodig om de gevolgen van de natte winters en de droge zomers op te vangen, zeggen ze. Ook de zuiveringsheffing voor het reinigen van afvalwater gaat omhoog. Een bestuurslid van een moskee in Geleen zegt dat ze ernstig wordt bedreigd... omdat ze in de Tweede Kamer is gehoord... De vrouw getuigde deze week voor de Kamercommissie... die het groeiend extremisme in Nederlandse moskeeën onderzoekt. In de talkshow op 1 zei ze dat zij en haar dochter worden uitgescholden... en dreigvideo's krijgen. Ze heeft aangifte gedaan bij de politie. De provincie Limburg stopt met inhuren van oud-politici voor advieswerk. Onder andere de CDA'ers Maxime Verhagen en René van der Linden... zijn geen ambassadeurs meer voor de provincie... Minister Ollongren vroeg de provincie vorig jaar al om te stoppen... met het bieden van banen en betaalde klussen aan oudbestuurders, omdat dat gebeurde tegen de eigen gedragscode van de provincie in. Voor het tweede jaar op rij heeft de staatsloterij de Gouden Loekie gewonnen... de prijs voor populairste reclamespot. Het filmpje met egeltje Freddy in de hoofdrol won de prijs... die voor de 25e keer werd uitgereikt. En zo'n 51.000 TV-kijkers brachten dit keer hun stem uit. Het weer, eerst nog op sommige plaatsen mist... maar vandaag blijft het vrijwel overal droog. Af en toe ook zon en 7 tot 9 graden.